Vergeleken bij vorige week is er zelfs sprake van een verzevenvoudiging van het aantal besmettingen. Maar er is ook kritiek, zegt verslaggever Ron Vrezen. De argumentatie van het kabinet eh, is niet heel erg sterk eh, op dit punt. Eh, ja, het kan misschien fout gaan bij de jongeren. Het kan fout gaan met de ziekenhuisopnames. Het kan zijn dat mensen die gevaccineerd zijn toch nog besmettelijk worden. Allemaal niet heel sterk. Hij vindt verder dat er achteraf gezien toch te snel te veel is toegestaan. Vanavond kondigt het kabinet onder meer aan dat nachtclubs en discotheken dicht moeten. Ook moet de horeca om middernacht dicht en zijn meerdaagse festivals niet toegestaan. Tot in elk geval 13 augustus. Een corona-uitbraak op Ameland. Op een surfkamp daar zijn 36 jongeren besmet geraakt. Ze komen uit verschillende delen van Nederland... en zijn inmiddels in groepjes naar de vaste wal gebracht met een aparte boot. De andere jongeren die niet positief zijn getest zijn ook terug. Ondanks de aangekondigde maatregelen verwacht de KNVB volle stadions bij de start van de eredivisie. Bij sportwedstrijden mag publiek zijn als iedereen een vaste zitplaats op anderhalve meter heeft. De maatregelen duren tot 14 augustus. De Eredivisie begint een dag eerder, maar mogelijk wordt dat een dag uitgesteld, zegt de Voetbalbond. En bij elke gemeenteraadsvergadering in Lelystad gaan er vanaf nu schalen rond met vlammetjes, bitterballen en kaasstengels. De gemeenteraad nam gisteravond een motie aan over de bruine fruitschaal. Dan eh, luidt de tekst constaterende dat de raad van Lelystad op gezette momenten op verhitte manier kan debatteren overwegende het goed is om dan vlammetjes en andere garnituur te eten passend bij de gemoedstoestand van de vergadering. Dit in het licht van vitaliteit ook te voorzien van paprika, komkommer, een kaasblokje of een handjevol noten.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 En twee uur zie je het zoals beloofd. Met nu DJ JK. of your life. Every on through, go forward without fear. Pamlama Kamandela PLA. Be good and kind to yourself. Be consistent in your effort. So open something. You are the solution.